Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. PostNL heeft winkeliers tijdens de lockdown betaald om open te blijven. Het gaat om winkels waar je pakjes kunt afhalen, vertelt mijn collega Charlotte Waaiers. Bijvoorbeeld een boekwinkel of een eh, plek waar je kranten kan kopen en, en postzegels normaal. Het waren er zo'n 3000 van die winkels. En PostNL wilde natuurlijk dat ze open bleven om die pakketjes aan te kunnen nemen en weer af te kunnen geven. Dus die kregen een vergoeding om toch over, open te blijven. En bij elkaar kregen die winkeliers zo'n 20 miljoen euro. Bezorgers van PostNL hebben de afgelopen maanden ook bij heel wat huizen aangebeld. Het bedrijf heeft nog nooit zoveel pakketjes naar je deur gebracht als in januari, februari en maart van dit jaar. De Olympische Spelen gaan dit jaar sowieso door, dat zegt de premier van Japan, waar de Spelen deze zomer worden gehouden. Veel politici en gewone Japanners zien het gigasportevenement niet meer zitten, omdat ze bang zijn voor veel coronabesmettingen. Maar de premier zegt dat het gewoon veilig door kan gaan. Niet overal liggen de coronatesten gewoon bij de apotheek of drogist in de schappen. Op de Britse skilly eilanden worden de wattenstaafjes per drone bezorgd. Het gaat om een proef. Volgens The Guardian gaat het om een mega die 100 kilo aan post kan bezorgen. En ook tegen slecht weer kan, zoals mist. Bij een voetbalclub in Vlissingen kun je een sliding voorlopig beter maar even laten zitten. Een paar velden daar liggen van voor tot achter helemaal onder de ganzenpoep. Daar kan de club weinig aan doen omdat ganzen worden beschermd. Bestuur baalt ervan. Ik wist dat zelf ook niet, maar die beesten die produceren een ongelofelijke hoeveelheid poep. Nu is het vrij rustig, maar s'avonds lijkt het wel of eh, de ganzen uit Vlissingen zich hier verzamelen. En dan heb je het over honderden ganzen. Het is echt, er is werkelijk geen vierkante meter waar geen poep ligt. En de gemeente heeft... dat is echt een heel groot probleem. Ja, het is een groot probleem. En de gemeente heeft ook extra mensen ingehuurd die met een bezem de velden moeten schoonvegen. Al heeft de club zelf ook nog wel een idee. De ultieme oplossing is er wel. Maar ja, dat is natuurlijk eh, misschien <laughs> dat is niet realiseerbaar. De twee eh, kunstgrasvelden, want ja, dat lusten ze niet hè. Het weer. Vanmiddag verdwijnen de meeste buien en ook de, wind, de wind neemt wat af. De zon komt er soms bij en dat wordt 16 tot 20 graden. Morgen regent het vooral in de middag en wordt het een graad of 9.